Er waren 164 mensen aan boord. Zij moesten het toestel via de glijbanen verlaten. Niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit op Sint Maarten doet onderzoek naar de oorzaak van de harde landing. Bij een steekpartij in de Expohal in Assen is iemand gewond geraakt. In de evenementenhal zit een opvang voor asielzoekers. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee personen aangehouden. Wat er precies is gebeurd in Assen is niet bekend. Door een leidingbreuk in Rotterdam-Charloes zitten meer dan 100 huishoudens zonder water. De breuk ontstond afgelopen avond nadat een kind een steen op een waterleiding had gegooid... op een plek waar werkzaamheden aan de gang zijn. Waterbedrijf Evides verwacht dat de storing pas overdag is opgelost. Om de buurt toch van water te voorzien zijn in twee verschillende straten watertappunten geplaatst. Daar kunnen bewoners met een emmer of fles water halen. De finale van de US Open is gewonnen door Carlos Alcaraz. De Spaanse tennisser versloeg titelverdediger Yannick Sinner in vier sets. Het werd 6-2, 3-6, 6-1 en 6-4. Met deze overwinning is Alcaraz ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Het was dit jaar de derde keer dat Sinner en Alcaraz tegenover elkaar stonden in een Grand Slam finale. Sinner won eerder Wimbledon en Alcaraz Roland Garros. Het weer, het is bewolkt en lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 14 tot 18 graden.